het NOS nieuws van 6 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Franse president Hollande heeft zijn steun uitgesproken voor de sociaal-liberaal Macron. Die samen met de rechtspopulistische Marine Le Pen door naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Hollande noemt Le Pen een gevaar voor de economie. Volgens hem zullen de prijzen exploderen als Frankrijk uit de euro stapt, zoals Le Pen wil. Hollande denkt dat Macron de Fransen weer kan verenigen. De overheid maakt het burgers nodeloos ingewikkeld. Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid verwacht de overheid te veel van burgers. Zo hebben alleenstaande moeders soms recht op inkomsten uit elf potjes die allemaal apart moeten worden aangevraagd. En wie een fout maakt krijgt meteen een boete. De WRR vindt dat burgers beter moeten worden geholpen. Een man uit Uskwert in Groningen is veroordeeld voor een dodelijk ongeluk vorig jaar bij Oosternieland. Hij had te veel gedronken en reed veel te hard met zijn busje waarin nog vier mensen zaten. Ze sloegen over de kop en één inzittende overleed. De bestuurder legde de schuld daarvoor deels bij het slachtoffer omdat hij zelf in het busje was gestapt. De man uit Uskwert kreeg 2,5 jaar cel. Een juwelenhandelaar zit vast omdat hij een overval op hemzelf in scène zou hebben gezet. De man van 50 uit Amstelveen belde in november vorig jaar de politie... omdat hij naar eigen zeggen was gegijzeld. De daders waren er volgens hem met miljoenen aan juwelen vandoor gegaan. Er werden verdachten opgepakt, maar dat bleken handlangers van de juwelenhandelaar te zijn. Zijn verzekeraar heeft aangifte gedaan van fraude. Op een middelbare school in de Russische deelrepubliek Dagestan is een leerling omgekomen toen een handgranaat ontplofte in een klaslokaal. Elf anderen raakten gewond. De granaat was door een leerling op straat gevonden en meegenomen naar school. De jongen is aangehouden omdat hij er onvoorzichtig mee zou zijn omgesprongen. Het weer, op steeds meer plaatsen regen, minima vannacht rond 4 graden. Morgen buien met kans op hagel en onweer en het wordt hooguit 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het aantal files in de Randstad eh, bedraagt nu 30, maar toch is de vertragingstijd vaak minder groot. Er zijn een paar uitzonderingen. De A1 Amsterdam-Amersfoort. Langzaam rijden over 10 kilometer tussen Blarikum en de afrit Bunschoten. Drie kwartier vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam... na een ongeluk tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Rijndijk. De linkerrijstok is nog dicht. Het is voorlopig verstandig om via Wassenaar eh, om te rijden. Daar staat wel file, maar dan op de rijbaan naar Den Haag.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 Voorafgaand aan dit album presenteerde Chris zijn nieuwe single Broken Halos. Ook van de Canadese zangeres Lindy Ortiga is nieuw materiaal verschenen. De voorbode ervan is Till the Going Gets Gone. Zij gaat openen voor Chris Stapleton tijdens zijn komende Canadese tournee. Tom Russell besteedt aandacht aan de songs van Sylvia en Ian Tyson op zijn nieuwe album. Met Rio Grande geeft hij vast een voorproefje. De dame die je hoort is Cindy Church, een Canadese zangeres met een geweldige stem. keep going. country. jail the strength to travel far from Sonora. to run. Oh, but I need a horse and gun. I know I can make it. Rio Grande, muddy and brown, winding on through. Oh, my love, I get so lonesome here without you.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 Hij heeft inmiddels 12 albums op zijn naam. Traveling Shoes is zijn laatste en is tevens de titelsong van het album. children need traveling shoes. My bags are packed and waiting, and I'm headed for the door. The train is at the station, got my ticket, and I'll and swings his liner lit with never ending love. And mama, I can't thank you near enough. singer-songwriter Camille Ray is in maart het album Come Find Me uitgebracht, als opvolger van I Need Me uit 2015. Meer dan de helft van de 15 tracks is medegeschreven door Camille. Here's to Nashville vinden we terug als bonustrack op het album. he'll get me through the night. One last set in this rundown bar. These voices in my head scream, girl, you won't get far. You're just a little fish in this big old sea.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 Merle Haggard wordt wel beschouwd als de meest invloedrijke songwriter in countrymuziek sinds Hank Williams. Hij zingt over bekende onderwerpen. Gevangenis, verraad, drinken, zwerven en werk. Maar met het soort directheid voortkomend uit persoonlijke ervaring. Over persoonlijke ervaring gesproken. Merle is vijf keer getrouwd en dus kan That's the Way Love Goes best zo'n ervaring zijn. Hij bereikte er in 1983 de eerste plaats mee. Crossroads, nummer 1 country hit. I've been throwing horseshoes over my left shoulder. I've spent most all my life searching for that four leaf clover, yet you ran with me, chasing my rainbows. Honey, I love you too, and that's the way love goes. goes, babe. That's the music God made for all the world to sing. It's never old, it grows. Losing makes me sorry. You say, honey, now don't worry. Don't you know I love? too. And that's the way love goes. was opnieuw een juweeltje van Merle. Hold Up in Some Honky Tonk is afkomstig van Richie Albright's nieuwe album. Larry Mercy draait al dik 50 jaar mee in de countrymuziek. Met zijn broers was hij enkele malen in ons land. Hij maakte toen deel uit van de Mercy Brothers. Nadien ging hij op de solo-tour en leverde met Full Speed Ahead een schitterend album af. You're Still in These Crazy Arms of Mine is van dat album afkomstig en Larry scoorde er een dikke top 10 hit mee in Canada. De original van deze week. Arms was playing on the jukebox. The first time I ever danced with you. And from that moment on, I knew forever of mine. of time. Een oudje uit 2012, Me and Loretta van Amber Hayes. Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Wie herinnert zich nog Jo Oostrom en zijn mannen? Samen vormden zij de succesvolle formatie Busted. Zij openen dit blokje met Boogie en Beethoven. Vervolgens is Change of Key te gast met hun eigen versie van de French Song. Too Cold Home is terug te vinden op het onlangs verschenen debuutalbum van Gerard Bierman. on the beautiful night in June. I had my country rockin' boogie woogie hillbilly band over ladies and gentlemen playing violin. It was boogie and Beethoven under the Texas moon. It was boogie and Beethoven, boogie woogie and Beethoven. They played a little Chopin with some rockin' back phony. My little country rockin' boogie woogie hillbilly band. Beethoven, hij the de tekst is to play a gig with a symphony. I want to show the boys and girls knew how to play our tune. I said a oh, one, two, three, four, we all started in. I got gold chills when I heard violins. It was Boogie and Beethoven I knew the Dutch's moon. It was Boogie and Beethoven, Boogie Boogie and Beethoven. They played a little Chopin with some rock and back phone. can boogie woogie hillbilly band. Who knows it will ever happen again? Boogie boogie and Beethoven under the Texas moon.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 Yeah, we won a few and we lost a few, and for me, it still goes on. Too hot to fish, and too hot for golf, and too cold at home. state poetry. If that good looking thing in the corner is smiling back at me, it's so easy not to care about what's right or what's wrong. It's too hard to feast, too hard for gold too cold. smiling back at me. It's so easy not to care about what's right or what's wrong. It's too hard to fish, too hard for gold, and too cold at home. It's too hard to fish too hard for gold and too cold at home. Dit was het blokje country uit eigen land. She'll Put the Hurt on You van de Texaanse zanger Jesse Raup Jr. looking. She's real good looking, knows her way around a man's heart like it ain't nothing. Go get her if you want her, go get her. But before you try, let me tell you something. habit, drop you like a bad habit, right out of the blue, leave you standing there crying. Have at it, go on and have at it. You can't tame a heart that good at goodbye. Dit is het favoriete album van de maand. Samen met zijn band The Country Kings timmert Robert Mitchell stevig aan de weg in Ierland. Robert is puur country en dat is duidelijk te horen in Gone, Gone, Gone. Hij was er zeer succesvol mee in Ierland. Als ik goed ben geïnformeerd komt Paul Costa uit Australië. Big Time in a Small World is een van zijn songs. small town. Ik zeg het iedere week weer, ik ben zo weer bij je terug. Jared Birmingham doet nu hetzelfde wat de titel betreft. Say it again. Zometeen nog een uur country. Oh, all I needed was just one look. One magic moment. That's all it took from that moment. I loved you so. And now that I found you, I ain't never gonna let you go. So come on, say it. Say it again. It sounds so good. Say it one more time and then, well, if you mean it, say it again. The hard part's over. Come on, say it, say it again. It sounds so good.